partij. De oproeppolitie was massaal aanwezig en gebruikte traangas en de wapenstok om het plein schoon te vegen. De betogers gebruikten Twitter om elkaar op de hoogte te houden, maar gisteravond laat werd Twitter in het hele land geblokkeerd. Gisteren vielen bij protesten in Egypte zeker drie doden. Volgens de regering zijn de betogers uit op provocatie. Tennissers Vera Svonareva heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Russische nummer 2 van de wereld won in twee sets van de Tsjechische Petra, Kvitova. Svonareva speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Belgische Kim Kleisters en Agnieszka Radwanska uit Polen. Het weer nog, vannacht bewolking en opklaringen en wat regen of natte sneeuw. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag wat lichte neerslag, een stevige noordoostenwind en een graad of 4.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 In het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen de meerderheid in handen gekregen. En in de Senaat is de voorsprong van de Democraten geslonken. Samenwerking is volgens Obama nodig om meer werkgelegenheid te scheppen en de belastingen te verlagen. Oliemaatschappijen moeten meer belasting gaan betalen. Obama wil vaart zetten achter schone energie. In 2035 moet 80% van de Amerikaanse elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Obama staat ook stil bij de schietpartij in Tucson, waarbij drie weken geleden democratisch congreslid Gabriel Giffords zwaar gewond raakte. Familieleden van Giffords wonen de State of the Union van Obama bij. In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben betogers opnieuw slag geleverd met de politie. Aan het begin van de nacht verzamelden zich duizenden betogers op een groot plein bij het parlement en riepen om het aftreden van president Mubarak. Ze staken een politiewagen in brand en richtten vernielingen aan bij